met het NWS Journaal. De voorzitter van MKB Nederland, Michael van Stralen, stapt op. Volgens Van Stralen heeft de lobbyclub voor kleine en middelgrote bedrijven een sterker profiel nodig. En lukt dat niet in samenwerking met VNO-NCW. De afgelopen jaren is MKB steeds intensiever gaan samenwerken met de organisatie van grote bedrijven. MKB zegt het terugtreden van de voorzitter te betreuren en serieus na te denken over zijn kritiek. VNO-NCW wil gezamenlijk blijven optrekken met MKB Nederland. Van Stralen was sinds 2006 vicevoorzitter en sinds 2013 voorzitter. De ANWB en Verkeersinformatiedienst waarschuwen weggebruikers dat het tot in de loop van morgenochtend glad kan zijn. Door bevriezing van natte weggedeelten en winterse buien. Vooral in het noorden, oosten en zuiden van het land is de kans daarop groot. De ANWB verwacht vanwege de gladheid morgen ook een zware ochtendspits. Bij het Java-eiland in Amsterdam is een zeemijn uit de Tweede Wereldoorlog opgebaggerd. Er is geen gevaar voor omwonenden. Het Java-eiland is afgesloten voor mensen die naar de berging van de mijn willen kijken. Het explosief werd naar boven gehaald bij baggerwerkzaamheden in het ei, aan de noordkant van het eiland. Nadat foto's zijn gemaakt is de zeemijn weer teruggelegd. Bomexperts van Defensie gaan de mijn onderzoeken en dat kan nog uren duren. Voetbal AZ is door naar de halve finale van de strijd om de KNVB-beker. De Alkmaarers wonnen in eigen huis met 4-1 van Pek Zwolle. Het is de zesde keer in zeven jaar dat AZ de halve finale van de bekercompetitie bereikt. Een kwartier geleden is in de Kuip in Rotterdam de kwartfinale begonnen tussen Feyenoord en PSV. Het weer nog, vanavond klaart het op, maar er kan lokaal nog wel een bui vallen. Tot in de loop van de ochtend kan het dus glad worden door opvriezende weggedeelten en winterse buien.